En als ik je de avond zie gaan, gehuld in een mantel van zij, dan kan ik wel huilen om je droef bestaan, dan voel ik zo'n diepe medelij. Je bent maar een speelpop voor menige man, maar eens komt de tijd dan kijk niemand je aan. Want je bent maar een die men vergeet. veel goed voor een moment van plezier. Denk eraan als een man in trouwen gaat. Dan trouwt hij toch nooit met een meid van de straat. En je vraagt dan waarom was ik zo dom. En je heet de tranen van leed. Als je een bruidpaardje ziet gaan en jij blijft staan. Als de meid die men vergeet. Ja, meisje lief, je bent slechts een flirt, gesminkt en opzichtig gekleed. Je bent er nu nog mooi, doch dat duurt maar slechts kort. Verlepte ben je voordat je ze weet. Want te laat kwam eenvoudige zuster voorbij, die een man heeft en kindertjes maar wat heb jij? Want je bent maar een meid die men vergeet. Veel goed slecht voor een moment van plezier. Denk eraan als een man eens trouwen gaat. Dan trouwt hij toch nooit met een meid van de straat. En je vraag dan waarom was ik zo dom. En je huilt de tranen van leed. Als je een bruidspaardje ziet gaan en jij blijft staan. Als de meid die men vergeet.